Kingswet laten opnemen dat over die wet geen volksraadpleging kan worden gehouden door de Tweede en Eerste Kamer. De politie wil het opruimen van drugsafval op criminele verhalen. Het korps in Oost-Brabant heeft in een drugszaak een vordering ingediend van 60.000 euro tegen vijf criminelen. Het is voor het eerst dat zo'n claim gedaan wordt. Bij het opruimen van een drugslab of drugsafval draaien de politie of grondeigenaar meestal op voor de kosten die in de tienduizenden euro's oplopen. Het weer bewolkt met soms wat opklaringen.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 Dat is eigenlijk een speciaal genre in de New muziek. En ehm, nou ja, die heeft een, eh, een nummer van maximaal 4 minuten voor ons klaarstaan. Verder de Peaceful Radio website en peacefulradio.com Info. Daar kan je alle informatie in de playlist vinden. En eh, mocht je er geen genoeg van krijgen, dan heb ik uh, van Nieuw muziek dan. Dan heb ik de Peaceful Radio Internet Station voor je. En dat, die vind je op de pop-up player op de website van peacefulradio.info.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 Ze zouden voor zeker 40 miljoen euro aan tweedehands leaseauto's hebben verkocht... in contant geld, zodat ze de belasting konden ontduiken. politie heeft beslag gelegd op onder meer 161 voertuigen, 22 panden... en ruim een half miljoen aan contanten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn aangekomen op Sint Eustatius. Het koninklijk paar bezoekt de komende drie dagen de, Bovenwindse eilanden... om te kijken hoe het gaat met de wederopbouw na orkaan Irma. Willem-Alexander en Maxima bezoeken vandaag onder meer een producent van zonne-energie... en bewoners van huizen die door Irma beschadigd zijn geraakt. Daarna vliegen ze door naar Saba en zaterdag gaan de koning en koningin naar Sint Maarten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid pleit voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De OVV doet dat in een rapport dat morgen verschijnt, meldt RTL Nieuws. In het rapport staat ook onder meer dat de veiligheidsrisico's rond oud en nieuw onaanvaardbaar hoog zijn. Veel vuurwerk is illegaal en het legale vuurwerk is vaak niet op de juiste manier gekeurd. Het kabinet wil de referendumwet afschaffen zonder dat daarover een referendum kan worden gehouden. Minister Ollongren heeft in de intrekkingswet laten opnemen dat over die wet geen volksraadpleging kan worden gehouden. De intrekkingswet moet nog door de Tweede